Goedenavond, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca is de lockdown helemaal zat. Cafés, restaurants en hotels klagen de overheid aan omdat ze nog steeds niet open mogen. We nemen deze eh, juridische stappen omdat eh, het kabinet ons eh, links laat liggen geen enkel perspectief biedt. En het ook mentaal voor vele ondernemers en hun personeel op is. en daarom deze gang naar de rechter. De horecavereniging wil zo afdwingen dat de tap eerder open mag en er een beter steunpakket komt voor de horeca. In Groot-Brittannië wordt binnenkort wel weer het een en ander versoepeld. Premier Johnson kwam net met een plan. Als eerste gaan de scholen open. Two weeks from today, pupils and students in all schools and further education settings can safely return to face-to-face teaching. Later in het voorjaar gaan onder meer kappers, terrassen en musea weer open. Het is de bedoeling dat alle Britten in juli twee prikken hebben gehad. Oud-president Donald Trump moet zijn belastingaangiftes vrijgeven. Tot nu toe wilde hij dat geheim houden, maar daar gaat de rechter niet in mee. Justitie wil onderzoeken of Trump gesommeld heeft met rekeningen, verzekeringen en zijn belasting. In een appartementencomplex in Waalwijk heeft de politie vanmiddag 200 kilo aan spul gevonden... waarmee crystal meth en speed kan worden gemaakt. Er zijn twee mensen opgepakt. Op de eilanden Saba en Sint-Eustatius worden vanaf vandaag de mouwen letterlijk en figuurlijk opgestroopt. In korte tijd krijgen daar alle volwassenen een coronaprik. En zo klonk het toen de eerste erin ging zodra een groot deel van de bevolking is gevaccineerd... kan ook het toerisme weer op gang komen. Het weer komende nacht komt er niet verder af dan een graad of 6. Morgen is een beetje net zo'n dag als vandaag. Met zon, maar ook veel sluierbewolking en 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N508 Rustenburg-Alkmaar staat bij Alkmaar-Noord een file van 2 kilometer...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 I really dig your sound. But you may never get your chance if you don't slow down. I said, I'm hopped up on the cocaine scene. Whiskey, feeling no pain. Need a handful of pills just to get back down. Half a bottle of George Dickel Fully loaded pistol scares off all the demons every time they come around. I've lost track of all the women. Can't get back what I've been spending. That's just the cost of living. shadows, He fired up a cigarette. It was like i always known him, even though we'd never met. There was something so familiar, that old six string in his hand. But then his words cut through the smoke. He said, I understand, son, Hold i hopped up on the cocaine scene. Whiskey, feeling no pain. Need a handful of pills just to get half a bottle of George Dickinson man. He said, Hoss Lord, this outlaw bid can sure get out of hand when you're hyped up on the cocaine shoot whiskey feeling no pain. Need a handful of pills just to get back down. Half a bottle of George Dickel and fully loaded pistol scares off all the demons every time they come around lost track of all the women. Can't get back what I've been spending. That's just the cost of living. More than one year at a time. More than one year. Ik ben even hier het stof aan het wegvegen. Dat kwam wel uit de speakers, zeg. Jacob Bryant en More Than a One Year. Dit is weer de National Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je met country, Americana, folk en bluegrass. En daar is er nu weer tijd voor geworden. Natuurlijk iedereen van harte welkom eerst. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Ik vergat het bijna. Maar eh, dat is natuurlijk niet netjes om de luisteraars te vergeten. Dus bij deze. Bluegrass, ik zei het al. Eh, we gaan naar een de Bluegrass Ballad zoals we al vaak van deze formatie gewend zijn. Chris luisteraars weten inmiddels al... dat we een vast onderdeel in de show hebben. En dat heet de digitale brievenbus. Ook de afgelopen week is de e-mailbox van National Radio... weer behoorlijk volgestroomd via info.nashvilleradio.nl. hebben wij weer heel veel muziek toegestuurd. We gaan nu naar Canada voor muziek van Tracy Miller. Naast dat zij een verpleegster is en veel doet voor de plaats waar zij in woont... is muziek ook belangrijk in haar leven. Van haar album I'm Not 29 Anymore ga je je luisteren naar Loretta's Moonshine. Everybody's going down to the big red barn on the edge of town. There's no mistaking what we'll do We'll laugh and dance and have a few There is no doubt But it's all about The morning you wake up and you find de eerste inzending van de digitale brievenbus uit Canada. Tracy Miller en Loretta's Moonshine. We gaan nu naar 1973 voor wat country gospel. Van het gelijknamige country gospel album In a Gospel Way is het George Jones. We all got together on a sawdust floor. God was there, you couldn't ask for more. We all hear my mama sing and shout and tell how the Lord has helped her out. We all fell in love together in a gospel way. We all got together there under a tent and listened to the man that Jesus sent. For God put in his mouth these words to say. Don't you know the Bible plainly tells a real true Christian won't precious name. But we all know God stays the same. Let's all get a little bit closer in a gospel way. Let's all get together on a sawdust floor. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. she was tan, she was classy from southern Tallahassee and her daddy had the Kennedy hair. She can grab graduated fan, the old money and a hand-me-down country club sorority flag. Would've been a good wife, would've been a good life, couple kids and some khaki shorts. She started talking about marriage and I knew three carrots wouldn't shine in my rusty old Ford. He's too old the them misses, give all my best wishes, and close promises never came through. Thank God. me in a voodoo spell. A wildfire raging, a French court cage, and then a brother did some time in jail. Now LA was pretty, and New York was pretty, and Chicago got too cold for me. When I dishes and cars. single van Lanco en die heet Near Misses. James Robert Webb is een artiest waar we al vaker muziek van op de playlist hebben staan. En dit is een nummer geschreven door Matt Shannon en James Robert Webb zelfs. En geproduceerd door Buddy Cannon. Een mix van Outlaw, Red Dirt en New Country. Dit is ook Fusky Whiskey. Halfway between Deep Fork and the Buckeye Creek. Amongst the briar thickets and the blackjack trees Papa lived there in a rusty tin roof shack With a blacksmith's forge that poured out clouds of smoke out back And when the markets crashed and the hard times came The law looked the other way And he made whole snap dot town in between. He was hauling hundred proof out underneath the stars. Long before the interstates and Dale Earnhardt. Shipping, shining that Pontiac with the truck sloshing in back. Robert Webb met ook whisky. Whiskey. Onze maandartiest mag natuurlijk niet ontbreken. Dat is nog Billy Joe Spears. Uit 1972 is dit If It Ain't Love. Dit is de Nashville Maandartiest. in de muziek duikt van Billy Joe Spears... kom je echt veel meer tegen dan alleen maar Blanket on the Ground. We hebben het de afgelopen week hebben het al aan je laten horen... en dit was uit 1972, If It Ain't Love. We gaan nu wat volk voor je draaien. Van eh, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash en Neil Young. Oftewel, T-shirt Children. You, who are on the road, must have code.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 Country pop uit Nederland. Stevie May Robin en Out of the Blue. Matt Stel heeft een nieuwe single uitgebracht. En daarvoor gaan we naar Center Ridge, Arkansas. Want daar komt hij vandaan. Dit is That Ain't Me No More. I used to drink till I got drunk. My fuse was short and my guard was up. I'd start fight, I'd slam a door. But that ain't me no more. Yeah, I was number gone fishing with her dad. She's letting some lucky someone. body that she's in A better place than she's ever been There's a name she thanks the good Lord for And that ain't me no more Somebody's got her in their shirt Somebody's texting her Singel van Matt Stel en die heet That Ain't Me No More. We gaan nog een keer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Ierland. We gaan naar Tipperary in Ierland. Naar een zanger die we ook al vaker in de National Radio Show hebben gehad. Dit is de nieuwste single van Colin Kenny en die heet Grandmother's Prayer. As a child, I spent summer in the countryside. Near a village where the river boats sail by. cottage where the door is always open. Through the window, the summer sun would shine. On the riverbank, I'd sit and fish for hours while Grandma would be cooking on the stove. As we sat down for tea, she would look across at me with a loving smile. Her message would be told. Always be kind and be gentle to the people you will meet along the way. With a friendly smile, just ask them how they're feeling. Just being there will brighten up their grandmother's prayer. The words she said to me in my heart will always be the message of my grandmother's prayer. The message of my grandmother's prayer. ik was onlangs een aantal nieuwe albums aan het afluisteren... om te kijken of daar een volgend Spotlight album tussen zat. En ik heb er een gevonden voor jullie. Album wat vorig jaar is uitgebracht van Ward Davis. En dat album heet Black Cats and Crows. Ward schreef al nummers voor onder andere Willie Nelson, Merle Haggard en Cody Jinks. Maar laat met dit album zijn eigen veelzijdigheid horen als zanger en muzikant. Outlaw Country van de bovenste plank en bij mij een album dat regelmatig op repeat zal gaan. Ik ga het luisteren naar de eerste twee nummers. En in de tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album. Maar dus eerst Get to Work Whiskey en daarna Freds. Dit is het Nashville Spotlight Album. I've always been a firm believer Everybody's got a job to do I was a lover, she was a lever. But at least when she left, she left me you it's fine with me. If you wanna stay, but if you're gonna leave, the word whiskey. Lately it seems like you've been slacking. I expect results for what I pay. No, I don't wanna send you back. to work whiskey. Get to work whiskey. Dit is het Nashville Spotlight Album. same. eerste twee nummers van het Spotlight-album Black Cats and Crows van Ward Davis. En in de tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album voorbij komen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight-album, mag je altijd altijd aan ons laten weten. Stuur dan even een e-mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld in die e-mail even de naam van de artiest, het album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Gaan we voor je op zoek en dan hoor je in een van de volgende shows terugkomen. En dan gaan we nu weer naar Nederland. We gaan heel ver terug, nou ja, ergens volgens mij halverwege de jaren 70. is Pussycat en Teenage Queenie. looking while inside. if you ever show before the morning light. Everything that's said and done is not your op dit nummer Pussycat en Teenage Queenie. Ik probeer toch regelmatig in de show hele aparte versies van nummers voor je eh, te zoeken. Zo hebben we al eh, Jim Reeves in het Zuid-Afrikaans gehad. En het volgende is ook wel heel apart. Dit is namelijk de Japanse versie van Santa Domingo van niemand minder dan Wanda Jackson.